9 uur. Waterwalgemoed met het NWS In de Westerschelde vanochtend vastliep. Zeker elf sleep- en duwboten proberen het schip van ruim 360 meter los te trekken. Duizenden belangstellenden staan langs de kant te kijken... naar de pogingen om het schip vlot te trekken. Mocht het nu niet lukken, dan wordt morgenochtend een nieuwe poging gedaan. Het schip was op weg van Antwerpen naar Hamburg... en liep vast in de Westerschelde door een technisch probleem. Zolang het daar ligt, kunnen andere grote schepen er niet langs. De NVWA heeft zes nieuwe codes vrijgegeven van eieren waarin Vipronil zou kunnen zitten. Het gaat om eieren van pluimveehouders die niet voorkwamen in de administratie van Chickfriend. Het bedrijf dat Vipronil gebruikte voor ongediertebestrijding. De eieren waarvan de codes nu zijn vrijgegeven kunnen ook in de supermarkt terecht zijn gekomen. Ze zijn alleen in grote hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid. Een 19-jarige vechtsporter uit Eindhoven die een man begin dit jaar een bijna fatale klap toebracht, moet zeven maanden de jeugdgevangenis in. Hij moet zich ook laten behandelen en een schadevergoeding betalen van 13.000 euro. Het slachtoffer van 24 uit Vught sprak de dader aan op zijn gedrag tegen vrouwen in een uitgaansgebied in Eindhoven. De vechtsporter deelde daarna een klap uit en ging er vandoor. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechter vindt dat de dader als vechtsporter had moeten weten wat de impact was van zijn agressie. Amerikaanse president Trump heeft twee dagen na het geweld in Charlottesville alsnog extreem rechts veroordeeld. Nadat een racistische demonstrant zaterdag een tegendemonstrant doodreed, kreeg Trump veel kritiek omdat hij geen schuldigen aanwees voor het geweld. Vanavond zei hij dat leden van de Ku Klux Klan, neonazies en witte racisten schurken en criminelen zijn. Het weer vanavond en vannacht is het rustig en vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 15 graden. Morgen overdag trekken er buien van zuidwest naar oost over het land. En het wordt dan ongeveer 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.